Vijf patiënten moesten naar het ziekenhuis. Er is één nieuwe middelbare school waar de besmettelijke ziekte is opgedoken. Het totale aantal mazelenbesmettingen sinds 1 mei staat nu op 466. Het gaat meestal om basisschoolkinderen die in vrijwel alle gevallen niet zijn gevaccineerd. Verschillende instanties doen onderzoek naar een verdacht sterfgeval bij een zorginstelling in Den Bosch. Een 91-jarige bewoonster overleed volgens de instelling nadat ze uit bed was gevallen. Maar de GGD-arts vertrouwde het niet omdat ze botbreuken en wonden had. De inspectie voor de gezondheidszorg zegt verschillende klachten over de instelling te hebben gekregen. De zorginstelling in Den Bosch laat zelf onderzoek doen door een externe deskundige. De werkloosheid is vorige maand verder opgelopen. Er kwamen 16.000 werklozen bij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee zit nu 8,5% van de beroepsbevolking zonder werk. De werkloosheid stijgt wel minder snel dan een paar maanden geleden. Het consumentenvertrouwen is verder omlaag gegaan. Nederlanders zijn een van de somberste volken van Europa. Ook de bedrijfsinvesteringen zijn verder afgenomen. Een Chinees museum is gesloten omdat bijna de hele collectie nep bleek te zijn. In het museum staan ongeveer 40.000 stukken, zoals potten en vazen, zogenaamd uit de oudheid. Maar volgens deskundigen staan er bijvoorbeeld tekens op die in de oudheid nog niet bestonden. Een adviseur van het Chinese museum reageert laconiek. Hij noemt het vrij positief dat minstens 80 stukken uit de collectie authentiek zijn. Het weer, een zonnige dag. Aan de kust kunnen wolken van zee overdrijven. Aan het strand wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 28 graden worden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A2 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 2 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. En voor industrieterrein Avelingen staat 2 kilometer. De provinciale weg N217 Spijkenisse-Dordrecht is na een ernstig ongeluk dicht in beide richtingen.